Maar ze vonden het belangrijker dat er snel goede mondkapjes werden geleverd. Van Linde en zijn partners hebben miljoenen euro's verdiend... terwijl ze zeiden geen winst te willen maken. De vakbond komt misschien met nog een OV-staking. Vandaag legden bus- en treinbestuurders in het streekvervoer het werk neer. FNV roept de bazen op om te komen onderhandelen over een beter salaris. Lukt dat niet binnen vijf weken, dan komt er een staking in het streekvervoer die drie dagen duurt. De Albert Heijn in het centrum van Groningen is per direct dicht vanwege een indringende poeplucht. Al een paar dagen stond er een bak met wasknijpers bij de ingang... met een excuusbriefje eronder voor de stank. Maar vanmiddag was het echt niet meer te houden en is de winkel dichtgegaan. Waar de lucht vandaan komt is niet duidelijk. Maar de appie heeft gezegd de hele nacht door te werken om het probleem op te lossen. En Leeuw Kleine maakt voorlopig geen comeback. Een Rotterdams festival had de rapper geboekt. Maar na alle ophef hebben ze besloten om het optreden te annuleren. De aankondiging zorgde voor boze reacties op social. Mensen noemden het promoten van een vrouwenmapper. Cecilia wilde haar kaartje verkopen toen ze hoorde dat hij zou optreden. Ik ga niet naar dat festival als hij daar ook komt. Want ik sta zeker niet achter zijn acties. En ik support hem nu ook niet als artiest. Ik dacht, ik moet van mijn ticket af. Ze besloot toch te wachten in de hoop dat het festival het optreden van Leeuw Kleine zou cancelen. En dat is nu dus gebeurd. Of ik nog ga, ik twijfel daar nog over. Omdat ik nog twijfel over de organisatie. Maar eh, ik laat allemaal even bezinken. En ik ben gewoon heel erg blij dat ehm, hij weg is gehaald van de line-up. Dus het maakt me toch wel iets beter. Het zou zijn eerste optreden in maanden zijn. Sinds er een video was uitgelekt waarop hij het hoofd van zijn ex tussen een autodeur klemde hield hij zichzelf op de achtergrond. En dan het weer, af en toe regen, af en toe zon, graad of 16.